de voeten vast en zegt: Dit is wat ik wil dat jullie doen. Dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij als je mij gaat volgen. in the wat ik wil dat jullie doen. Dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij. Als je mij verdient de ander, zo heb ik ook jou lief gehad. Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb ik ook jou lief gehad. Heb elkaar lief. did